voor je kiezen hier bij See It. Volgende week ben ik weer. Mijn naam was DJ JK. Ik hoop dat je hebt genoten. Hiervoor DJ Dion Sydney en DJ Tenhoven. Volgende week, zelfde tijd, dezelfde plaats. Zorg dat je aanwezig bent, anders zoeken wij je op.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 Aan het slot van de G20-top in Pittsburgh wilde hij niet speculeren over wat hij zal doen als Iran geen gehoor geeft aan de oproep. Hij geeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing, maar gewapend ingrijpen sluit hij niet uit. Samen met Rusland en China riep hij het Iraanse bewind op inspecteurs van het internationaal atoomagentschap toe te laten tot de tweede Iraanse uraniumverrijkingsinstallatie, waarvan het bestaan pas vandaag bekend werd. Op de G20-top is ook afgesproken dat de overheden doorgaan met het stimuleren van de economie totdat er weer sprake is van een stabiele groei. Verder worden de bankiersbonussen aangepakt. Bankiers krijgen de bonussen alleen als ze zich gedurende langere tijd hebben bewezen. Bovendien kunnen de bonussen worden teruggevorderd als de prestaties tegenvallen. Een maximumbedrag wordt niet vastgelegd. De G20-leiders willen verder de opwekking van schone energie stimuleren... door de subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen. Vicepremier Bos van de PvdA blijft erbij dat eind volgend jaar de laatste Nederlandse militair uit Oeroeskan moet zijn vertrokken. Dat zei hij vanaf de G20-top in Pittsburgh. Vanmiddag hield vicepremier Rauwvoet van de ChristenUnie de mogelijkheid van een nieuwe kleinere missie in Oeroeskan nog open. Bos lijkt daar afstand van te nemen. De Libische leider Gaddafi heeft in de Verenigde Staten nabestaanden bezocht van de aanslag bij het Schotse Lockerbie. Dat zei hij in een interview met CNN. Volgens de Libische leider heeft hij condolences aangeboden aan de nabestaanden. Tegen CNN zei Gaddafi dat niemand een aanslag zoals boven Lockerbie zou steunen. Terreur is een vijand van iedereen, zei hij. De Nederlandse honkballers spelen op het WK in Italië niet meer om de medailles. Oranje verloor het laatste groepsduel van Amerika met 8-2. Nederland kan nog vijfde worden op het wereldkampioenschap honkbal. Dan het weer, vannacht brede opklaringen en hier en daar mist. Het koelt flink af tot plaatselijk 6 graden. Dit weekend droog met zonnige perioden en maximaal rond 20 graden. Dit was het...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 Woman in the world, love them amaze me sweet and a reason superlative sadie. not get them gyal, they none of your baby. Gyal so me, but them cannot face me. In a bedroom, a rank in a lazy. Love off the gyal, them crazy.